Volgens ooggetuigen losten agenten in Teheran waarschuwingsschoten om de demonstranten te verdrijven. Sinds de dood van de geestelijk leider Ayatollah Montazeri, een week geleden, is het onrustig in Iran. Gisteren braken er in verschillende steden rellen uit, waarbij de politie traangas gebruikte om de menigte te verjagen. In Teheran zijn vandaag honderden agenten op de been om nieuwe betogingen in de kiem te smoren. De autoriteiten hadden al aangekondigd dat er hard wordt opgetreden. In Irak zijn gisteren en vandaag opnieuw aanslagen gepleegd op Sjiitische moslims. Die zijn in grote getalen bijeen om het Ashura-feest te vieren. Vandaag werden ten noorden van Bagdad vijf mensen gedood. En ook gisteren vielen er vijf doden, toen in het oosten van Bagdad twee bommen afgingen. Donderdag kwamen in de stad Hilla meer dan 25 Sjiitische pelgrims om het leven. Bij het Ashura-feest herdenken Sjiïten de dood van een kleinzoon van de profeet Mohammed. Iraakse extremisten grijpen dat religieuze feest aan om aanslagen te plegen. Vandaag bereikt de tien dagen durende herdenking zijn hoogtepunt in Kerbala. Er zijn honderdduizenden pelgrims. De Nigeriaan die vrijdag een mislukte aanslag pleegde op een Amerikaans vliegtuig... is voorgeleid aan de rechter. Dat gebeurde in het ziekenhuis in Michigan, waar hij wordt verpleegd. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij het toestel wilde opblazen met pentriet, een zeer explosief poeder. Een vliegtuig van Lufthansa heeft gisteren in IJsland een tussenlanding gemaakt uit angst voor een mogelijke aanslag. Er was een koffer aan boord van iemand die niet in het toestel zat. Toen bleek dat er niets bijzonders in de koffer zat, vertrok het vliegtuig weer. Het weer, vanochtend in het oosten en zuidoosten mogelijk wat zon. Verder bewolkt, af en toe regen en vanavond mogelijk natte sneeuw.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 Dagje lekker te kunnen uitbuiken van uh, twee dagen kerstgransen, zoals dat altijd heet kom je gewoon van de koude kermis thuis. Want eh, tot aan 6 uur is dit Eurohit 2009. En eh, wil je in Eurohit 2009 terecht eh, willen komen, dan heb je 213 punten nodig. Hoogste positie nummer 7. En 13 weken op jouw konto hebben. En dan hebben we het over de Euro Breakdown. Elke vrijdag tussen 3 en 5 met George van Dam. Goedemorgen, George. Ja, ik ga je gewoon stiekem toch in, in nou halen. Hoeveel, hoeveel uur heeft je dit nou gekost? Om alles bij elkaar te zetten? Om alles bij elkaar te zetten, oh. ja. Nou, sowieso iedere uitzending al eh, twee uur om alles op een rijtje te krijgen. Mhm. Nou ja, daarna nog even de Eurohit bijhouden. Wie staat waar welke week? Nou ja, ik denk dat je toch... Eh, 60, 70 uur 60, eh, 70 om zo'n lijst te maken. Nou, nou dat zal, eh, we zullen het, eh, ik ga in ieder geval mijn best doen. En ik hoop uh, Jaap Koper, Rob Harms ook. En dan mag jij het, het, het bal weer afsluiten. De laatste twee uur gaan afsluiten. Ja, inderdaad. Hey, de, de nummer 100 die we gaan draaien in Eurohit 2009 is van een, een Belg. Hij heet Jonathan van den Broek. En eh, hij komt uit Leuven. Nou, dat vind ik wel heel grappig. Want eh, ik eh, heb dus twee mensen ontmoet uit Leuven tijdens mijn vakantie. Maar die hebben niet over Jonathan van den Broeke gesproken. In ieder geval, deze Ari heeft ook een notering in de Eurowit 2009 op nummer 74 met IO Technology. Dat was zijn grootste hit. En daarmee brak hij door in Europa. En met deze single die je nu gaat horen, hij had hij al in 2006 gewoon een grote hit in België.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 De Killers hebben het over. Ter promotie van een nieuwe album. Het concert was binnen enkele dagen uitgekocht, Maar werd op het laatste moment afgelast in verband met terroristische dreigingen rond de arena in Amsterdam. En op 29 eh, mei 2009 vond dit concert, concert alsnog plaats. Wederom in de HMH. Nou, de Killers die heten eigenlijk helemaal geen Killers. Voor, ze heten eigenlijk eh, de Dingen Sex Poets. Maar ja, deze naam is ze wel te vinden op drumstel in de Amerikaanse videoclip van Mr. Brightside. Maar ze hebben het zich eh, toch genoemd eh, naar de Killers. En dat komt uit de videoclip van Crystal van the Water, jawel. En we mogen gewoon zeggen dat 2009 eh, de definitieve doorbraak is eh, van de Killers. Want eh, ze staan nog verderop in Eurohit 2009 met Spaceman en Human. En dit was de single The World We Live In. Nou, dan weet je het al binnen. Hè. Goed, 98, 219 punten, 15 weken in de lijst. Met de hoogste positie de nummer 16. Calvin's, Calvin Harris heet de knaak. Die brak twee jaar geleden door in het, eh, met het album I Created Disco. Op het album eh, stonden zijn eh, twee eerste hits Acceptable in the 80 en Girls. De grootste hit van de Schotse producer is echter niet op dit album te vinden. Die heet Dance With Me. Een samenwerking met de rappers DC Rascal en Chrome. Stond vorig jaar een week lang op de eerste plaats in Engeland. En haalde de top 10 in de EBD. In Euro 2009 heeft Harris een single klaar liggen die totaal anders klinkt dan eh, van hem eh, gewend zijn. I'm Not Alone is eh, geen over de top disco, maar echt een trance. En oude trance-liefhebbers kennen misschien Madagaskar van Art of Song, waar deze plaat wel erg veel van heeft. Nou goed, je gaat hem beleven op nummer 99, Calvin Harris, I'm Not Alone. You stay up for the weekend and blame God. Then you find all that you stand for has been replaced with mountains of gold. You can untrain yourself to notice, to feel pain and swallow fear. But can you stay up for the weekend till next year? God, I can't do this anymore. Though I'll be laid down on Could this mean that I'm coming home? If I see a man waving 2009. Calvin Harris, aan Not Alone. Nou, dat ben je zeker niet, want uh, Aldo Sandberger staat hier, jawel, tot aan 12 uur. De nummers 100 tot en met 76 van Eurohit 2009. Goed, eh, de nummer 97. Ah, dat is eh, leuk zeg. Dat is de eerste nummer 1 hit van dit jaar die we tegenkomen. Ze heet eigenlijk Katie Elizabeth Hudson, maar zo heet ook een actrice, actrice. Dus eh, vandaar dat ze in 2001 eh, haar naam heeft gewijzigd in Katy Perry. In 2008 eh, breekt deze dame door met I Kissed a Girl. De nummer stond op nummer 1 in meer dan 20 landen, waaronder de Verenigde Staten. Ondanks dat de tekst in dat land aanleiding was voor een grote controverse... Met haar Kirsten Girl brak Perry ook in Nederland eh, door. Nadat het nummer werd eh, benoemd tot uh, alarmschijf en 3FM meegehit... kwam het in de Nederlandse top 40 op de eerste plaats terecht. En ook in de Euro Breakdown, jawel. Ook Perry's album One of the Boys is een succes. Alsmede de tweede single van het album, Hot and Cold... En dat is gewoon de plaat die je gewoon nu gaat horen in Eurohit 2009.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 dit was haar eerste op nummer 96, Sweet Dreams. Jawel, Sweet Dreams van Beyoncé Knowles. deze dame is eh, zeg maar de meest succesvolle artiest van dit decennium. Want ze heeft maar liefst... 10 Grammys gewonnen. Jawel, 3 Grammys met Destiny's Child en 7 als solo artiest. Tos onvoorstelbaar, hè? ons bracht dit jaar eh, vier singles in korte tijd uit. Geen wonder, want eh, dat het zo snel ging, omdat ze er steeds twee gelijk uitbracht. Ook de volgende twee eh, liggen klaar met Ego van de Urban Radios en Sweet Dreams als release. In eerste instantie zou Broken Heart Girl de derde popsingle worden, maar wij vonden niet erg dat het Sweet Dreams werd. Ja. En deze volgende dame die nu gaat worden op nummer 95, 220 punten, 13 weken lijst met als hoogste positie de nummer 10 stond ze trouwens twee weken op. Die ehm, is een, eh, een deel van een, eh, een, een, een, ja noem dat, een schrijvers en producers trio of een eh, groep zeg maar. Die heet gewoon de Kluts. En zij schreef onder andere voor Britney Spears, Tony Braxton, Mary J. Blige, Usher, Pussycat Dolls, Diddy, Kelly Rowland en Timbaland. En nog veel van de door haar geschreven nummers neemt de dame ook de achtergrondzang voor haar rekening. Bijvoorbeeld is het nummer Wait a Minute van de Pussycat Dolls en Timbaland. Nou, eh, ook dit jaar heeft ze... Oh nee, vorig jaar moet ik goed zeggen. Was ook eh, te horen in uh, eh, de The Love in this Club. En Nio's Miss Independent, jawel. En ook dit, een eurowit van Carrie Hilson. Want daar hebben we het over. Carrie Lynn Hilson trouwens. Is een samenwerking in dit geval met Nio en Ken G. West. En Carrie Hilson vinden we dit jaar terug in Eurowit 2009 op nummer 95. Not again. Oh, this ain't supposed to happen to me. keep rocking and keep knocking. Whether you tying it up or Reebokin', you see the hate that they serving on a platter. So what we gon' have, dessert or disaster? I never thought I'd be in love like this. When I look at you, my mind goes on a trip. Then you came in. make it past your Caspers so we could finally fly off into NASA. You was always the cheerleader of my dreams. the seemed to only date the head of football teams, and I was the class clown that always kept you laughing. We were never meant to be, baby. We just happened. So please don't mess up the trick. Hey, young world, I'm the new slick Rick. They say I move too quick, but we can't let this moment pass us. Let the hourglass pass right into ashes. Let the the wind blow the ash right before my glasses. So I wrote this love letter right before my classes. I could have got his ass. Someone that's only average for advice. OMG, you listen to that, bitch. Woe is me, baby, this is tragic. Cause we had it, we was magic. I was flying, now I'm crashing. This is bad, real bad, Michael Jackson. Now I'm mad, real mad, Joe Jackson. Usually your boyfriend now. I'ma ask him. The good with the bad, happy and the sad. Will you bring a better future than I had in the past? Oh, cause I don't wanna make the same mistakes I did. I don't wanna fall back on my face again. Dit jaar om nummer 95 in Eurohit 2009. Het is eh, twee minuten over half elf als je nu CFM Jazz was gerend. Ja, het spijt me, maar eh, we hebben de jaaroverzicht van 2009 te pakken tot aan 6 uur. Is dit Eurohit 2009? En misschien al op, want plaats 7 staat alweer voor je klaar. En het is Colby Calais. En het uh, plotselinge succes van Calais begon op haar MySpace profielsite. Waarop ze gedurende vier maanden lang als enige in haar vak succes had. Maar niet getekend had bij een platenmaatschappij. Dit kwam mede door haar nummer Bubbly. Hetgeen meer dan 9 miljoen keer is beluisterd. En inmiddels eh, al meer dan 1 miljoen mensen bekeken is op tv en internet. En in totaal hebben meer dan 17 miljoen mensen naar haar nummer, nummers op MySpace geluisterd. Onvoorstelbaar hè? Nou, Colby Calais die bracht eh, eind augustus haar eh, tweede album uit. Die heet Breakthrough. En eind vorig jaar bracht ze samen met Jason Mraz Lucky uit. En die komen ook ergens tegen. Ja, nummer 43 kan ik je wat verklappen, 43 is dat. Falling For You is de titel van het eh, nummer dat, wat in de uitzending 27 binnenkwam op nummer 38. Het bevat weer de vrolijke aanstekelijke sound waardoor Colby groot doorgeworden is. En eh, trouwens, deze dame vinden we in het uur 2 ook nog even tegen. Met Battle. En nu met Falling For You, van nummer 94 in Eurohit 2009. I don't know, but I think I may be falling for you. Dropping so quickly, maybe I should keep this to myself. Wait until Alicia Beth Moore, 30 jaar. Uit Doylston, Pennsylvania. bekend als haar artiestennaam Pink. Is een Amerikaanse zangeres. Op haar eh, eerste album niet Pink vooral R&B en rap horen. Terwijl ze op haar latere albums veel meer de rock zoek. Haar pseudoniem is trouwens... Eh, niet afgeleid eh, van de roze haarkleur zoals ze die in het begin van haar carrière had. Maar is een bijnaam die ze op school had. Naar eigen zeggen bloosde ze destijds veel. Vandaar dat ze Pink genoemd werd. Verder zegt ze dat te identificeren met de personage Mr. Pink uit de film Reservoir Dogs van Quentin Tarantino. De platenmaatschappij van Pink liet eh, eh, in december 2008 al weten dat de derde single van het succesalbum Funhouse het zeer verslavende Please Don't Leave Me zal worden. Nou, aangezien Pink vanaf 24 februari bezig was met haar Funhouse Tour in Europa, moest de videoclip al in december opgenomen worden. dit doet niks af aan de kwaliteit van het nummer. Dus op 93 vinden we haar terug. 223 punten, 14 weken in de lijst met als hoogste positie de nummer 12. Please Don't Leave Me. En eh, ja, het is eh, tijd eh, voor het blokje Pink. Want op nummer 92 winnen we de beste dame Alicia Moore. Alweer tegen ook 223 punten, 13 weken in de lijst. Met als hoogste positie nummer 8. Hier is Sober van Pink op nummer 92. I don't to be the girl who laughs the loudest. the girl who never wants to be alone. I don't wanna be that call at four o'clock in the morning. Cause I'm the only one you know in the world that won't be home. Somebody call 911. Shawty fire burning on the dance floor.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 She get it poppin', like it, drop it, that birthday cake. Got a candle, need to blow that crazy flame. Now take my red, black card and my jewelry. Shawty is cool like the fire, cool like fire. Somebody call to change. She'll be on covers. De naam Sean Kingston is een zanger uit Amerika gewoon, want hij is in Miami geboren, maar wel met Jamaicaanse roots. Dus eh, vandaar uh, eh, zijn dus artiestennaam Kingston, want dat is de hoofdstaand van Jamaica Man. En dit jaar heeft de 19-jarige zanger opnieuw een grote zomerrit gescoord. Om dat voor elkaar te krijgen heeft hij hitmaker Red One ingeschakeld. En samen zijn we een studio ingedoken om de single Fire Burning op te nemen. En dat was de plaat die je hoorde op nummer 91. Weet je wat? Tijd voor een overzicht. De 100 heetste hits van het afgelopen jaar. If only I could start to care. My dreams and my Wednesdays ain't going nowhere. er maar even om. <laughs> Even een overzicht van de nummers 100 tot en met 91 eh, van eh, Eurohit 2009. 100 Milo, You Don't Know, 99. The Killers, door World We Live In, 98. Calvin Harris, I'm Not Alone. Gelukkig loopt George weer gelijk binnen. 97, Katy Perry, Hot and Cold. 96, Beyoncé, Sweet Dreams. 95, Carrie Hilson, Knock You Down. 94, Colby Calais, Falling For You. 93 Pink, Please Don't Leave Me. Ook 92 voor Pink, Sober. 91 en net gehoord, Sean Kingston. Fire Burning. Goed, de nummer 90 in Eurohit 2009. 225 punten, 13 weken in de lijst met onze hoogste positie de nummer 9. Scott Ramon Sugero Muscuri. Geboren op 30 januari 1984 in Cleveland, Ohio, beter bekend als Kid Curry, is een Amerikaanse hip-hop-artiest. Hij brak door in Europa met het nummer Day and Night, waarvan zowel de originele versie als de remix van de Crookers, die in Nederland al erg lief zijn getuigen van huis, een grote hit werd, ja.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 Met dit als laatste plaat voor Eurohit 2009, uur 1. JC en Alicia Keys op nummer 89. Moet ik even nou niet op het stopknopje drukken, hè? <laughs> Goed. Slecht begin is het halve week, zeggen we maar zo, hè.